Een Amerikaanse vrouw spande de zaak aan. Ze zegt dat ze in 2001, toen ze 17 jaar oud was, herhaaldelijk door de prins is misbruikt. Dat zou zijn gebeurd in de woningen van Jeffrey Epstein. Prins Andrew noemt de aanklacht ongegrond. Maandag staat een hoorzitting gepland. Bij de ontruiming van een illegaal feest in Rijswijk in Gelderland... heeft de politie gistermiddag 12 voertuigen in beslag genomen. Daarop stonden onder meer aggregaten en geluidsapparatuur. Ook zijn zeker drie mensen aangehouden. Het feest begon voor nieuwjaarsavond, aan het einde van de avond in een leegstaande fabriek. afgelopen middag besloot de politie het feest te beëindigen. Eerder lukte volgens de burgemeester niet, onder andere omdat er te weinig agenten beschikbaar waren. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn tientallen bemanningsleden van een cruiseschip besmet met corona. De bedoeling was dat het schip gisteren bij het eiland Madeira zou liggen voor een vuurwerkshow, maar die tocht is vanwege de besmettingen niet doorgegaan. De 52 besmette bemanningsleden hebben milde klachten. Van de 3000 passagiers is niemand besmet. De postcode Kanjer is gevallen in het Limburgse dorp Reuver. De winnende postcode is 5953. Alle dorpsbewoners die meespelen vallen in de prijzen... omdat Reuver maar één wijkcode heeft. In totaal is er 56,7 miljoen euro te verdelen. Eerder vandaag werd bekend dat de oudejaarstrekking van de staatsloterij is gewonnen door iemand in het Utrechtse Doorn. Die jackpot was goed voor 30 miljoen euro. Het weer nog. Vannacht trekt er wat regen over het land.